en een voorspoedige start. met het NOS Het dodental van het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in Afghanistan is hoger dan tot nu toe werd gedacht. Het officiële dodental stond op 30, maar artsen zonder grenzen zegt nu dat er zeker 42 mensen zijn omgekomen. 14 medewerkers van artsen zonder grenzen, 24 patiënten en 4 familieleden van patiënten. Het bombardement was in oktober. Het precieze aantal slachtoffers is nu pas achterhaald omdat veel dossiers in het ziekenhuis verwoest waren. Het Amerikaanse leger meldde in eerste instantie dat de terroristen in het ziekenhuis zaten, maar gaf later toe dat het bombardement een vergissing was. In Frankrijk zijn de stembureaus open voor de tweede ronde van de regionale verkiezingen. Het Front National kreeg vorige week in de eerste ronde bijna 30% van de stemmen, vooral in het noorden en in het zuidoosten van Frankrijk. De socialisten hebben zich in beide regio's teruggetrokken om de conservatieve partij van oud-president Sarkozy meer kans te geven. Analisten voorspellen een nek-aan-nek race tussen de conservatieven en het Front National. De eerste resultaten worden verwacht bij het sluiten van de stemlokalen vanavond om 8 uur. Bij een brand in een Russisch ziekenhuis zijn 23 patiënten om het leven gekomen. De brand woedde in een psychiatrisch ziekenhuis in de regio Voronezh, die grenst aan Oekraïne. Veel patiënten waren bedlegerig, waardoor ze niet konden wegkomen uit het houten gebouw. Toch zijn zeker 50 mensen gered. De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting. De politie in de Duitse stad Leipzig is gisteravond slaags geraakt met een grote groep extreem linkse betogers. Die waren de straat op gegaan uit protest tegen een betoging van neonazies. De linksextremisten wierpen barricades op en gooiden met stenen en vuurwerk. 69 agenten raakten gewond. De burgemeester van Leipzig noemt de rellen schokkend en spreekt van straatterreur. 23 demonstranten zijn aangehouden. Het weer. Vandaag in het zuiden nog lichte regen, in het noorden af en toe wat zon en het wordt ongeveer 8 graden.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 Want het was veel te modern voor die tijd. Maar Buddy Rich, de grootmeester op de drums... heeft eh, zich tot aan zijn dood staande gehouden in de wereld van de muziek... en heeft onwaarschijnlijk veel mooie dingen gedaan en opgenomen. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Tweede uur alweer. En zoals ik al eerder zei, dit programma wordt gelardeerd met eh, eh, muziek uit het hoekje kerstcd's. Maar wel zodanig dat het allemaal prachtige jazz-invloeden blijft houden. Zoals er nu is de cd uh, eh, van Tony Bennett... My Favorite, My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles. wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad. dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Ja, een echte jazz waltz door de grootmeester zelf. My Favorite Things by Tony Bennett. We gaan nu naar ehm, een ander eikpunt in de jazzgeschiedenis. Dat is natuurlijk meneer Charlie Parker, de modernist uit 1947. We gaan luisteren naar Charlie Parker op altsax. En hij wordt begeleid door Errol Garner op piano, Red Callender op de bas en Doc West op de drums. In het nummer Cool Blues. weather so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather cause I got my love to keep me warm. together. There's nothing sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. Kennis die halen hier natuurlijk onmiddellijk de stem uit van mm, Peggy Lee. Die eh, per ongeluk eigenlijk terecht kwam omdat ze in moest vallen een keer. Omdat ze dan wel een aardige stem had bij het orkest van eh, Benny Goodman. En daar bleef ze bij hangen. En toen is ze ook maar gelijk getrouwd uiteindelijk met de gitarist uit het orkest. Jongen, jongen, dat gaat natuurlijk nooit goed. En ehm, vervolgens heeft ze een prachtige carrière gemaakt zowel op het witte doek als voor de microfoon. En ehm, zij heeft twee grote hits, Fever en een nog grotere hit werd Is That All There Is. We gaan nu luisteren naar... Ehm, eh, ja, we gaan nu luisteren naar mooie dingen. <laughs> naar ehm, de Manhattan Transfer... Dat is een eh, Engelse groep die al heel lang bestaat. En die ehm, laat horen hoe fantastisch je met menselijke stemmen eh, een, een, heel, eh, heel orkest kan nadoen. En ik draai dat niet zomaar, want in Haarlem is al een hele tijd aan het repeteren en in oprichting een dames trio Granny T en de Newhouse Girls. En die zijn ehm, aan het repeteren in dit repertoire. En ik wens ze daar natuurlijk heel veel succes bij. En we gaan ter gelegenheid daarvan luisteren naar een live opname. Texudo Junction. Manhattan Transfer. place where people go to dance. Magnolia trees at night sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi Falls gathering there Cause it's Christmas time in New Orleans. You'll see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. the band to a good, good old Creole beat. And golly, what a spirit! And you can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear, and when you hear Hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time in New when it's Christmas time. It's Christmas time in New Orleans. Christmas time in New Orleans. Onmiskenbaar Louis Armstrong. We gaan nu naar Stan Getz en Friends. Dat is een uh, opname 1964. Stan Getz op de tenorsax. Gary Burton op de vibrafoon. Gene Jericho op de bas. En Joe Hunt op de drums. En it's called The Singing Song. Ten Gets, de singing song. We gaan nu naar een eh, muzikale clown, kunnen we zeggen. Een wonderkind. Nou, geen kind. Vetswolle, grote man. Hele stevige man. Die eh, op jonge leeftijd is overleden. En die heel veel hele gekke dingen heeft nagelaten. Zijn beroemdste stuk is Ain't Misbehaven. Hij heeft eh, jaren, een aantal jaren in Amerika en in Europa waanzinnig veel successen gehad. En ik ga hem nu laten horen in een, ehm, in een kerststukje. Swinging That Jingle Bells. Waar hij een beetje de draak steekt en alle partijen eh, voor eigen rekening neemt. Why don't you swing them jingle They're jiggling all the way. Look at that. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look at that! Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thomas Fats Waller, Swinging Dead Jingle Bells. We gaan nu luisteren naar ehm, een ander icoon uit het eh, jazz-tijdperk. Miles Davis en zijn All-Stars. Die All-Stars, dat zijn eh, deze keer Charlie Parker op tenorsax... John Lewis op piano, Nelson Boyd op de bas... en Mr. Max Roach himself on the drums. Little Willie Leaps. Dat hadden wij gedacht. Santa comes on feet. You come calling when the snow's the most. All the cats sleeping warm as toast. You gonna flip when old Saint Nick takes a lick on the peppermint stick. Now come flying from a higher place. Fill the stocking by the fireplace. So you have a Yule that's cool. From Pony Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. She's gonna have a bag of crazy toys to give to ponies, the boys and girls so deep. Santa comes on big. He come a calling when the snow's the most. All the cats sleeping warm as toast. You gonna flip? Old Saint Nick takes a lick on the peppermint stick now. Come flying from a higher place. Fill the stocking by the fireplace so you you that's cool. So you have you that's cool. So you have you that's cool. Cool Jewel. Gespeeld door de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Duitse jazzband. Ik ga nog één keer vertellen dat vanmiddag in eh, de Krocht een prachtig concert gaat plaatsvinden. Trio Erik Timmermans, Johan Clement en Gijs Dijkhuizen... die begeleiden de fenomenale saxofonist Simon Richter... om half drie ingebouwd de krocht. Wie daar niet heen kan of wil omdat hij in Haarlem is... die kan ik absoluut aanraden. Om één uur en om vier uur vindt eh, de een, een opvoering plaats door een eh, groep Haarlemse zangers en muzikanten. Core Business and Friends. De Haarlemse vocal group. Die verzorgde een hemels kerstconcert. Met uh, voormalig stadsdichter Sylvia Hubers. Droogdrummer Remco Menting. Droogdrummer, dat is iemand die uh, op zijn eentje slagwerk doet. Hij begeleidt natuurlijk ook, maar hij doet ook solo. Maar dat is zeer interessant. Er is ook een... ik met eigen ogen en eigen oren meegemaakt. Een, een, een houten kerstboom die allerlei klanken uh, geeft. Volgehangen met bellen met verschillende toonhoogten. En die bespeelt hij hartstikke leuk. En daar zijn eh, ook nog bij eh, de accordeonist André Vrolijk... die een half jaar geleden ook in de krocht was... en begeleid door het trio van Erik Timmermans. André Vrolijk speelt daar dus. En de troubadour Freddy Kuiper. En dit vindt allemaal plaats vanmiddag om 1 uur en nog een herhaling om 4 uur... in het Rozenstok Hussiehuis, Hagenstraat 10 in Haarlem. Zeer de moeite waard. Na vandaag is het project over. Ik kan het u zeer aanbevelen. Nou, eh, dus als we daar niet heen gaan, dan gaan we naar Gebouw de Krocht. En verder moeten we het dan maar doen, als we daar allemaal niet heen gaan... met het luisteren naar plaatjes. En ehm, dat is natuurlijk een ehm, voorbeeld daarvan is het werk van Art Pepper op de saxofoon met de rhythm section. Dat is eh, Red Garland op piano, Paul Chambers op de bas en Mr. Philly Joe Jones op de drums. En het stuk is You'd Be, you'd be So Nice To Come Home To. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know.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 You'll know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I've got those Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you. Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and boys. May all your days be merry and your season full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some shoes. Mm but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel colored Christmas blues. a joy of joys. But my friend, when you're lonely, you find that it's only mm, a thing for little girls and little boys. May all your days be merry. Hope your season's full of cheer. But until it's January, I'll just go and disappear for Santa may have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Yes, those brightly packaged tinsel colored Christmas. Ja, dat was de Christmas Blues. De Christmas Blues door een, eh, een orkest met een praktisch Nederlandse bezetting. Frits Katé, Klaas Wit, George Katé, Marcel Hendricks, Pim Hogevorst, gitaar. Dolf Del Prado, de bas. Weilen Huub Jansen op de drums. En de Engelse trompetist Rod Mason, die ook nog een tijdje in de Dutch Winkelers dus Band heeft gespeeld. We gaan eh, richting einde alweer van dit eh, programma. Van deze aflevering van ZFM Jazz op zondag. En dat gaan we dan natuurlijk doen met een, uh, de, de slot slottune... die altijd de slottune is geweest van de big band van Lionel Hampton. En hier horen we hem met Eleanor's Jacket... Eh, Dexter Gordon onder meer. En Jack McVie op de Saxon En dat is het nummer Flying Home. Flying Home. En we gaan er nu echt uit met de Brian Setzer Orchestra. En het nummer is de Boogie Woogie Santa Claus. Tot de volgende keer. Fijne dag. got rhythm in his feet, but nothing in his head.